Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De regeringspartijen praten de komende dag verder over het migratiebeleid. Vannacht konden ze het niet eens worden over manieren om de instroom te beperken. Maar tot een breuk in het kabinet is het ook niet gekomen. Premier Rutte bood zijn excuses aan voor zijn harde opstelling in het crisisoverleg woensdagavond. Rutte wil grote groepen asielzoekers een tijdelijke status geven... met een beperkt recht op gezinshereniging. Voor de ChristenUnie is dat onacceptabel en ook D66 voelt er niets voor. De twee partijen wezen twee varianten van het voorstel af. De komende dag wordt over een nieuwe variant gesproken. De Verenigde Staten leveren clusterbommen aan Oekraïne, meldt persbureau EP. De regering Biden zou vandaag bekendmaken dat Kiev duizenden stuks van de zware munitie krijgt... als onderdeel van een nieuw wapenhulppakket. Daarmee is ongeveer 800 miljoen dollar gemoeid. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch riep de VS gisteren nog op om van de omstreden levering af te zien. Clusterbommen bevatten talloze kleinere explosieven en veroorzaken veel doden. Vaak worden daardoor ook burgers slachtoffer van luchtaanvallen. Peter van der Velden wordt waarnemend burgemeester van Leiden. Hij treedt aan op 1 september, wanneer Henri Lenverink na 20 jaar stopt als burgemeester. Van der Velde is 69 jaar en net als Lenverink lid van de PvdA. Hij was eerder burgemeester van onder meer Emmen, Bergen op Zoom en Breda. Van der Velde blijft in Leiden aan totdat er een opvolger is gevonden voor Lenverink. Dat gaat naar verwachting een jaar duren. Het weer. Vannacht is het droog.